ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Pakketbezorgers hebben tijdens hun werk vaak last van agressieve honden. Per jaar worden ze aan de deur meer dan 300 keer gebeten. Bij DHL is het zelfs het meest voorkomende bedrijfsongeval. Ook bezorger Alex uit Alkmaar maakte het mee. Ik ging een pakket eh, afleveren en toen... Uh bel netjes aan buiten het hek. Want ik wist dat er een hond was. Sla linksaf naar de Heiloerdijk. En ik geef het pakketje af aan de, de dame die daar woonde. En toen kwam de hond eh, om de hoek heen zetten. Die kwam achter haar langs en die beet me vol in mijn buik. Zo, je ziet wel echt... Eh, ja, wat zijn het? Littekens of wat? Het zijn littekens, ja, waar ze tanden in gegaan zijn. Ja. ja, geeft bezorgers een online cursus over hoe ze om moeten gaan met agressieve honden tijdens het werk. Ga je op vakantie naar een land waarvoor je een visum nodig hebt? Let dan even goed op waar je die aanvraagt. Volgens de Telegraaf maken oplichters op een slinkse manier gebruik van zoekresultaten op Google. Mensen zoeken bijvoorbeeld visum voor Engeland en klikken dan op de eerste pagina die ze te zien krijgen. Maar dat kan zomaar een website van oplichters zijn, zeggen de deskundigen. Je moet dan veel te veel betalen voor een visum of je krijgt helemaal niets opgestuurd. Jeffrey Epstein was op de bruiloft van Donald Trump in de 90s. Dat heeft CNN onthuld aan de hand van archiefbeelden. Epstein en Trump liggen onder de loep omdat de president beloofde om alle documenten over Epstein openbaar te maken. Dat is tot nu toe niet echt gebeurd. Jeffrey Epstein werd in 2019 opgepakt voor betaalde seks met tienermeisjes en het opzetten van een compleet misbruikssysteem. Kort daarna hing hij zichzelf op in zijn cel. En een slecht kwartaal voor Randstad. De omzet en de winst van het uitzendbureau zijn gedaald. Aida van de economieredactie weet hoe dat zit. Ja, er is simpelweg gewoon minder vraag naar uitzendkrachten. En uitzendbureaus zijn eigenlijk een hele goede graadmeter van de economie. Want als bedrijven groeien hebben ze personeel nodig. En uitzendbureaus zien dat als eerste. En nou wil het ook dat de Nederlandse economie al best wel lang een beetje kabbelt. Het weer, nou, net als de economie, kabbelen ook de buien rustig door. Vooral in de zuidelijke helft van Nederland. Op andere plekken wat zon bij 21 tot 24 graden. En morgen blijft het wisselvallig. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Baren en Hilversum Noord, 4 kilometer.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 En ik ga door met Roger Clover en Guest, Love Is All. Donderdag 31 juli trekken ze er weer op uit. En dan heb ik het over de Scootmobiel Club de Antilopen. Iedere laatste donderdag van de maand rijden ze een mooie route door de omgeving. Ze starten met koffie of thee om kwart over één bij Pluspunt... waarna we samen toeren van half twee tot vier uur. De kosten zijn 3,50 per keer en de eerste rit is helemaal gratis. Aanmelden kan u via de balie 5740 330. 5740330. En wat gaan ze dan doen? Follow the Sun van Xavier Rudd. Francis was in de jaren 50 en 60 een van de populairste zangeressen. Zij scoorde hits met onder andere Why Sorry Now, My Heart Has a Mind It's Your Own en Where the Boys Are. De schatting is dat ze wereldwijd meer dan 200 miljoen platen heeft verkocht. In 1960 werd zij de eerste vrouwelijke zangeres die de nummer 1 hitpositie bereikte in de Billboard 100. Ze heers helaas pas overleden op 87-jarige leeftijd. Als eerbetoon is zij vandaag mijn 3-in-1. Met achtereenvolgens Lipstick on Your Collar, Don't Break My Heart, That Loves You en Where the Boys Are. Veel plezier. you'd ever say goodbye. Remember, I love you so much, and love's life's greatest joy. Please don't break my heart like a child breaks a little toy. Sweetheart. De ballads hoor je hier op ZFM. was Linda Ronstadt met It's So Easy. Verhalencafé bij Pluspunt Zandvoort. Om de twee maanden organiseert Pluspunt het Verhalencafé. Een middag vol bijzondere verhalen van Zandvoortse bewoners. Steeds rond een aansprekend thema. Deze keer vertelt Billy Lord, Pluspunt-medewerker en kunstenaar... over zijn kleurrijke schilderijen die drag queens eren. Ontdek zijn werk, ontstond en waarom hij het nu in aanloop naar Zandvoort Pride at the Beach 2025 extra onder de aandacht wil brengen. De toegang is 2,50. Daar krijgt u wel koffie en thee voor en een lekker koekje. Met de Zandvoortpas is het slechts 1,80 euro. Aanmelden kan via telefoonnummer 5740330 of bij de balie van Pluspunt. De expositie is de hele maand juli te zien in de Blauwe Tram en Café School zondag 27 juli van 2 tot half 4. De blauwe tram, pluspunt, locatie, centrum. ABBA, I Can't Be That Woman. You're asleep on the couch with Tammy And she looks straight up at me The reproach in her eyes is imagined. But the pain that I feel is real. She jumps down and her tail is swishing like a feather right under. then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry, I can see you've cried. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair. And the dog bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear. I feel sick, and my hands are shaking. This is how all our fights have begun. You say you've had it you say screw you I say I love you and I know it's true You're not the man you should have been I let you down that woman now. You're confused when you turn to face me. Is it true or is she drunk? But it's believe. Mississippi van Pussycat. De vele bezoekers die met hun camper Zandvoort aandoen... zijn hier vaak maar een paar dagen. Zandvoort telt één camperplaats. Voornamelijk op de boulevard Barnard. Ter hoogte van Kink, tankstation. Gezien de grote populariteit van campers... is dat bij lange na niet genoeg. En je ziet de campers dan ook op vele andere plaatsen geparkeerd staan. Zoals op de Noordboulevard, op een regulier parkeerterrein... Deze campers zijn vaak zo groot dat ze zeker twee parkeerplaatsen in beslag nemen. Dat is niet gewenst. Zeker niet op drukke standdagen. Dus extra kampeerplaatsen zouden meer dan welkom zijn in Zandvoort. Maar ja, waar? Dat is een hele goeie. Gerard Joling, Ticket to the Tropics. was Adele met Rolling in the Deep. En ik ga door met Tina Turner, Proud Mary. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice every night and Easy. day. We always but do it. I never lost nice. one minute and rough. And but we're gonna take the beginning of this song and do it been. easy. but then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary, the way we do. Proud Mary. Bali-medewerker bij Pluspunt. We hebben per direct een vacature voor een vrijwillige baliemedewerker voor minimaal twee dagdelen. Dat zijn vijf uur. Per week. Zodat in de ochtend als in de middag en op oproepbasis in vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team, je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer? Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger medewerker te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via e-mailadres p.honner en dat spel je H-O-H-N-E-R plus.zandvoort.nl voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. Jan Smit, die man, die is verliefd. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf, zo vrolijk. is verliefd, zo gek als een deur. Hoe hij zich uitsloopt bij jou in de buurt. Maar als hij jouw naam hoort, verandert zijn blik. Die man die verliefd is, die man dat ben ik. Het eerste uur zit er alweer op. En ik eindig het eerste uur met Brian Adams. Everything I do, do it for you. Ik zie u graag terug in het tweede uur, na de boodschappen en het nieuws.